in 2006 en 640.000 in 2007. Tegen fietsendiefstal zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Nieuwe fietsen worden voorzien van een chip en er is een keurmerk gekomen voor fietsenstallingen en fietssloten. Ook zijn er meer bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen. Burgemeester Hafkamp van Bergen noemt de brand van gisteravond een natuurramp. Bij de brand bij Bergen aan Zee is een natuurgebied van 1 vierkante kilometer verloren gegaan. Minder dan bij de branden van vorig jaar, maar ditmaal is wel een belangrijker natuurgebied getroffen. De 450 inwoners die werden geëvacueerd kunnen allemaal weer naar huis. De brand was om 1 uur vannacht onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het noorden van Europa heeft het vliegverkeer last van aswolken als gevolg van de nieuwe vulkaanuitbarsting op IJsland. Een aantal luchthavens is gesloten. Op Schiphol zijn tientallen vluchten naar Scandinavië, Groot-Brittannië, Ierland en Rusland geannuleerd. Vluchten van en naar de VS zijn vertraagd omdat ze worden omgeleid. Gisteren kwam de vulkaan onder de eilandberggletsjer voor de tweede keer tot uitbarsting. De as kan de motoren van de vliegtuigen beschadigen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta betogen moslims opnieuw tegen de ruiming van een graftombe van een islamitische geestelijke. Bij het stadhuis zijn meer dan duizend politieagenten ingezet om de orde te bewaren. Gisteren liep een betoging uit op urenlange gevechten waarbij drie doden en meer dan 150 gewonden vielen. Volgens de betogers wil de gemeente de tombe ruimen van een belangrijke geestelijke uit de 18e eeuw. De gemeente bestrijdt dat. Het weer zonnig, het wordt 10 graden langs de noordwestkust en plaatselijk 16 in het binnenland.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 In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.